voor spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Na Metaal en Techniek en het Fonds Metalectro zegt ook Zorg en Welzijn dat de dekkingsgraad voldoende omhoog is gegaan. Die dekkingsgraad moet hoger zijn dan 91,4 procent en dat is gelukt, mede doordat de rente stijgt, althans op de financiële markten. Korten is dus niet nodig, maar verhoging van de pensioenen zit er ook niet in. Daarvoor moet de dekkingsgraad minimaal 105 procent zijn en daar zitten de fondsen nog ver onder. Het grootste fonds, ABP, heeft zijn dekkingsgraad nog niet bekendgemaakt. gemaakt. De Poolse vrachtwagenchauffeur die is doodgeschoten bij de aanslag in Berlijn... is vandaag in Polen begraven. De chauffeur van 37 was bezig met zijn laatste rit voor kerst... toen de dader van de aanslag zijn vrachtwagen kaapte... en daarmee inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Honderden mensen waren naar de kerk gekomen... waar de afscheidsdienst werd gehouden. Onder hen ook de Poolse president Duda. Op Schiphol zijn vandaag 114 vluchten geannuleerd vanwege de mist, zowel vertrekkende als aankomende vluchten. Ook hebben honderden vluchten vertraging opgelopen van gemiddeld een uur. Niet alleen in Nederland zijn er problemen, de mist hangt ook in de rest van Europa, boven Frankrijk, Engeland en Duitsland. Vooral het vliegverkeer naar en van Londen heeft last van het weer. Karin Kleibeuker is voor de derde keer op rij Nederlands kampioen geworden op de 5000 meter. De schaatster reed in Heerenveen 6 minuten 58 seconden en 78 honderdste. Antoinette de Jong deed er iets meer dan een seconde langer over. Zij werd tweede. Daarmee verovert ze net als Kleibeuker ook een ticket voor de WK-afstanden. Carlijn Achtereekte pakte op de 5000 meter het brons. Het weer, vooral in het westen en noorden mistig. Morgen op oudjaarsdag bewolkt en droog en het blijft waarschijnlijk zo tijdens de jaarwisseling. Het wordt 3 tot 7 graden. Op nieuwjaarsdag is er wel wat regen. Dit was het en op... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Zaandam-Hoorn is de weg weer vrij bij afrit Averhoorn. Staat nog 2 kilometer file. Op de N57 Rotterdam-Brouwersdam tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis 5 kilometer file.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 Dat, eh, we gaan onze uitzending starten. En we hopen er weer een gezellig uurtje van te maken. En eh, Maurice, bedankt voor het even het opvullen van de problemen. Ja, ja joh, geen probleem. Ah, oké. Daarvoor zijn we er toch? Kan het, Ronald? Of eh, zijn we al zover? Ja, ben je zover? Dan, ah, Oké, je... dan eh, gaan we het eerste plaatje instarten. Nou, hij moet eerst even zijn kabeltje weer hebben. Oh, hij moet het kabeltje hebben. Ja, ja. Dat oh. krijg je met technische problemen even van de een naar de ander. Ja, maar dat maakt helemaal niks uit. Zal het even opstarten? Dat, uh, oh. Zo, ja. was even vergeten de dicht te ja, doen. daar komt hij aan. Ja. <laughs> ja, ben je zover Ronald? Ja, dat daar is komt mooi. Aan. Als het goed is. Ja, ik hoor geluid. I would make the same mistakes you did. my heart so much misery draait door. Boulevard, Hans met zijn vrienden, maakt mij niet uit. Ja? Je bent niet te horen, Hans. Ja, ja, nu ben ik het. Ik hoor mezelf. Ja, we staan hier bij de poffertjeskraam. En eh, ik heb gezien dat we 9 stuks voor 1 euro. En hoeveel poffertjes per porties hebben jullie nog? Eh, nog vier porties hebben we. Nog vier porties over. Nou mensen, ik zou zeggen, kom op, haal die laatste vier porties en maak ze los. Ja. Oké, okay, komt hij aan. Oké. Maak ze los, maak ze los. Nee, ik heb niks meer. Oh, Yeah. jingles doen we nog hebben niet. Maar daar gaan we zo meteen even regelen. <laughs> Het is wel eentje met opstartproblemen hè, vanmiddag. Echt wel hè? <laughs> maar dat maakt niet uit. We zijn er gewoon toch? toch? Het is even wennen zo hè? Ja, ja, ja. maar het is wel leuk. Ja, het is wel leuk. Ja. Het is heel gezellig hier. Dus eh, ja. En de poffertjes, zijn de, zijn de poffertjes al op? Nog niet op? Oh, nog twee potjes. Gaat de goede kant op. Kom op, maak ze los. En dan hebben we het over de poppertjes en niet over... Ja, de poppertjes, Nee, de rest niet.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 We staan op de ijsbaan en we staan bij onze ijsmeester. En onze ijsmeester die was streng maar rechtvaardig. Hoe gaat het onze ijsmeester? Nou, precies wat je zegt, hè. streng maar rechtvaardig. Nee hoor, gaat helemaal goed joh. Kinderen hebben veel plezier en daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Nou, dat is ook zo. Het is ook lekker druk, hè? Zeker. Ja. We mogen niet mopperen. Nee, dat denk ik. Is, de, is het eigenlijk de hele week al druk? Jawel hoor. Ja, loopt het, lekker zo? Loopt heel goed zo. ja. Tot wanneer staan jullie? Tot 8 eh, januari. 8 januari, nog een weekje. Maar jullie zijn met heel veel eh, vrijwilligers allemaal. Met hoeveel, hoeveel, groot is die groep van jullie? Nou, 60 man uh, haalt het wel. Is dat zo, 60 man? Ja, ja. Nee, haal maar wat. En nog eens 14 eh, ijsmeesters. Dus, Ken je daar? Zijn die allemaal zo streng of niet? Ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké, we gaan weer wat draaien. Gaan we draaien? Gaan we draaien. Oh, we gaan we draaien, Leo? Ja, gaan we weer draaien. Leo maakt een pirouetje op het ijs, toch? Ja, <laughs> een pirouetje op het ijs. Wat wou je zeggen? je moet wel, je wel Zou je microfoon zeggen. wil je wat doen natuurlijk. Ja. Ik, wou, ik wou eigenlijk onze... De poffertjes zijn op. Jee, en ik wou even melden dat de proffertjes op zijn. Dus het heeft wel geholpen. Oké, nou ja, eh, helemaal goed. En eh, ik wou eigenlijk, eigenlijk onze toet weer welkom heten. Die is er weer helemaal bij hè, geloof ik hè? jawel, jawel, jawel. Ja. Welkom, toet, welkom. Hoe gaat het met je toet? Leg eens uit uit. Ah, er zitten die mensen op de ijsbaan helemaal niet op de wachten. Nee, maar het gaat goed met je, toch? Nou, dat bedoel ik. Oh, ja, je zei net tegen mij, ik ga heel positief het jaar uit. Ja, natuurlijk. Nou, dan gaan we ook weer positief het jaar in, hè? Ja, toch? Ja. We ja. het over de alcoholpromillage, Hans. <laughs> voor de... Voor de... <laughs> en dan eh, ga ik er even iemand opzoeken. Ga jij iemand opzoeken? Ga ik iemand opzoeken. Dat klinkt Oeh, als dus een dreigement heel heftig hè? Wat zeg jij? Dat klinkt als dus een dreigement. Ja, nee. <laughs> ik heb net gehoord ze hebben 1200 poffertjes verkocht. Het is, het is niet te geloven hè? Dat zijn wel heel veel. Goed dames. Heel goed gedaan. Toppertjes hoor. Oké. Nou, okay. Toppertjes de poffertjes. Ja, Toppers van de poffertjes. <laughs> hartstikke zin niet. Dat zal ik je vertellen. Je danst je eigen helemaal suf, Ja, geweldig. Ja, je moet er wat doen om warm te worden hier, hè. Ja, gaat helemaal goed voor je Ja, toch? hey, maar ik wou eigenlijk Maurice toch eigenlijk wel even een compliment maken voor de organisatie van, het uitzenden van de, van de ijsbaan. Ik vind het geweldig geregeld Alle allemaal. opbouwen, alle hulp en techniek. Top, dankjewel jongen. Het is echt geweldig. Toppertje. Hij is er niet, dus je kan niet zien activeren in zijn nee, nee, nee, blijven zitten. Maar anders gaat hij, gaat hij ook blozen, dus laten we dat maar niet doen.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 When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I go, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's going over you.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 Ja, ik ben er. Ik, ben er. ik sta op het moment in de, in de koekersopie. Ja, en we worden, er werd hier gezegd net, als ik maar begin met goedemiddag, dan krijg ik alles voor elkaar hier. Nou, vertel het eens. Alles? Met wie praat ik? Met Els. Els. Els en Ed. Zij eh, hier eh, veel, Els? Nou, dat ligt eraan. We worden heel eh, regelmatig ingedeeld. Je mag zelf je voorkeur aangeven wanneer het pad En dat zal zijn, ik denk in totaal 6, 7, 8 keer zo'n beetje. In de hele periode? Zoveel? Ja, je hebt iedere keer diensten van of soms een uurtje, andere keer drie uur. Eh, je staat of koekensopie of bij de schaatsuitleen. Eh, eh, uh, dus ja, gewoon helemaal gezellig. Het is, nou, het is ook hartstikke gezellig hier, hè? Inderdaad, ja, het is echt heel goed. Ja. en, maar we worden ook heel goed verzorgd, vind ik zelf, hoor. Ik vind je chocolademelk met slagroom ik geweldig. Heel blij om, helemaal blij om. <laughs> Oké, <laughs> dankjewel. Jij stond lekker warm, hè, boef? Gaan we weer. We gaan weer. Oh. is hem weer gepeerd. Hans. Ja, nee, ik ben niet gepeerd, maar ik loop hier gewoon even gewoon rond. Gezellig. Je loopt, <laughs> loopt het rond. gezellig hier of niet? Ja, het is altijd niet gezellig. Vindt u het ook gezellig? Helemaal. Ja, u hebt het wel naar uw zin als ik het goed gezien heb, hè? Ja. Vindt u de muziek? Helemaal geweldig. Oké, ja, het is wel gezellig. Zandvoort is een gezellig dorp, hè? Ben hier geboren. Bent u hier geboren? Nou, ziet u... Nou weg. Dan ziet u er nog goed uit. <laughs> Maak maakt, maak niet uit hoor. nee, dat maakt niet uit. Maar dat is wel de Zandvoortse lucht, de zeelucht hè. Precies. dat bedoel ik. Precies. Hij is, gewoon jaloers. in Hoofddorp. Een echte scharrekop. Hij is gewoon jaloers verder. <laughs> Een scharrekop. Maar weet, weet, je wat het mooiste is? Nou. Ik ben al 22 jaar in Oostenrijk. Ja. En wat jullie hier allemaal doen. En eh, ook een beetje dat wintersport gebeuren. En dat de kinderen het naar hun zin hebben die niet op vakantie gaan. En op de ski staan vind ik helemaal geweldig. Ja, dat is zo, ja. Ja, wij hebben geen sneeuw hier. Je dacht al dat hij afgelopen was. Ja, ja, ja, ja, Was een lekker plaatje trouwens. Ja. Ja, ja, ja. ja. Het is ook leuk, hè. Je ziet de mensen gewoon lekker gezellig meedijnen, meedansen bij een beetje zelfs. Echt wel gezellig. zelfs uit Oostenrijk komen ze hierheen, moet je daar gaan. Ja, maar ik, weet, toch? ja. ik weet niet of je die gluwijn wel eens, die walm zo uit hier eh, over het ijsbannen. <laughs> Ja, maar dat is lekker hoor. De meesten die gaan, de, de eh, waggelen denk ik in plaats van <laughs> dijnen. het is leuk joh. De kinderen hebben lol en de ouders hebben net zoveel lol. <laughs> I'll wait for you Sleight of hand and twist of fate On a bed of nails she makes me wait And I wait without you With or without you floor Jullie hebben werk overleggen? Ja, ja, ja. Gaat snel, die tijd, hè? Man, man, man, Ja. Ja, we zijn er bijna doorheen. Zijn, nou al? Ja, het eerste uur wel. Jeetje, meneer. Tijd voor gluwijn. Oh, eh, nee, hoor. moet draaien. Gadverdarrie. Nee. Nee, hou je daar niet van? Nee, oh nee. Hou je niet van gluwijn? Die lucht die uit dat hockey vandaan komt. Ja. <laughs> Dit is echt heel erg. dat is lekker. Nee, jij vindt dat lekker blijven. Nou, ja, de lucht dan, hè? Daar hebben we het over. Hij wil gluwijn, hoor je dat? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ah, ze hebben goede kluwijn en, en goede warme chocolademelk met slagroom. Volgens mij word jij daar heel erg ja. vrolijk van. Ja. vinden wij beter of niet? Dan blijven we uh, tenminste een beetje eh, nuchter bij.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 Hè? Hans staat weer ja, ik ben je moet een beetje opletten. Hè? Wat, ja, sorry. <laughs> ja, dat, ik ben hier constant in gesprek met, met hele leuke Zandvoorters. Ja? Zandvoortse. Zo. Ja. Zandvoortse. Ook. Oude snoeper. Vooral. Ja, oude snoeper. Oude snoeper. <laughs> Echt niet. Echt wel. <laughs> ja, wat wou je zeggen? Ik wou niks zeggen. Oh, ik, ja, maar, ja, wat wilde ik, dat je, ik denk, nou, we gaan afsluiten. Nou, bijna. Ja. We doen nog één ja, Hij heeft gewoon zin in zijn kluwijn, hoor je het ook? Maar, eh, wat zeg je? Dat je zin hebt in je kluwijn. <laughs> Ja, nee, strakjes. Dat valt wel op, Strakjes. We gaan nog een heel klein dingetje doen. Ja, boven doe bedoel je? Hoe Wat bedoel je? Ja, gewoon een heel klein Oh. allemaal fijn.